4 uur. Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Het dodental van de brand in een nachtclub in de Roemeense hoofdstad Boekarest is opgelopen tot 41. Negen mensen die in kritieke toestand verkeerden zijn aan hun verwondingen bezweken. Zeven overleden in een ziekenhuis in Boekarest en twee stierven gisteren in Nederland. De twee waren naar ons land gekomen omdat ze specialistische zorg nodig hadden. Maar hun toestand was zo slecht dat ze het niet hebben gered. De brand brak vorige week vrijdag uit in een nachtclub in Boekarest. Tijdens een concert van een rockband werd vuurwerk afgestoken op het podium. De drie eigenaren van de club zijn intussen gearresteerd. In Myanmar zijn de stembureaus opengegaan voor de eerste vrije verkiezingen in 25 jaar. Voor de bureaus staan vaak lange rijen. De verwachting is dat de verkiezingen gewonnen zullen worden door de partij van oppositieleider Aung San Suu Kyi. Honderden mensen staan opeengepakt in de hal van een schoolgebouw waar ze later vandaag haar stem uit zal brengen. Er doen 91 partijen mee aan de verkiezingen. Amerika heeft het paspoort van de manager van Volkswagen ingenomen om te voorkomen dat hij het land zou verlaten om zich te onttrekken aan een verhoor en aan mogelijke vervolging. Dat schrijft de zuid Zeitung op basis van bronnen in de top van het autoconcern. Amerika doet onderzoek naar de Schumel-software in Volkswagen-auto's. Bronnen melden aan de Duitse krant dat, er nieuwe topman, dat de nieuwe topman van het concern, Matthias Müller, niet van plan is naar de VS te reizen, zolang hij niet zeker weet of ook zijn paspoort mogelijk kan worden ingenomen. Volkswagen ontkent dat en zegt dat de reis van Muller eind deze maand gewoon doorgaat. Terreurbeweging Islamitische Staat heeft 37 Syrische christenen vrijgelaten, zeggen twee mensenrechtengroepen. Het zijn Assyriërs die in februari werden ontvoerd. Op Facebook staan foto's van de bevrijde christenen die aankomen in een Assyrisch dorp in Syrië. Arabische stamoudsten hebben met de IS onderhandeld over de vrijlating. Er wordt nog gepraat over de vrijlating van 124 anderen. Het weer, hier en daar nog wat regen en langs de kust veel wind. Later vandaag droog en kans op wat zon.